Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol komt met plannen om de drukte op te lossen. De luchthaven wil meer medewerkers aantrekken met campagnes en het personeel beter betalen. Ook moet de doorstroom van reizigers verbeteren door ze te helpen met de veiligheidschecks. En Schiphol moet sneller reageren op onverwachte drukte. De afgelopen maand is het vrijwel iedere dag hartstikke druk op de luchthaven. Personeel dat tijdens de coronacrisis moest vertrekken... omdat er niet genoeg vluchten waren, heeft vaak ander werk... en is dus niet makkelijk terug te krijgen. Rusland dreigt buitenlandse journalisten en media het land uit te zetten... als YouTube briefings van het, Russische ministerie van Buitenlandse Zaken blijft blokkeren. Dat ministerie geeft wekelijks een update. Is dus niet te zien op het Amerikaanse sociale medium. Rusland overweegt nu ook journalisten uit andere landen uit te zetten. In Rijswijk maken ondernemers de schade op na een zeer grote brand in meerdere bedrijfspanden. De rookwolken waren op grote afstand te zien. Inmiddels is de brand geblust, maar de schade is enorm. Helemaal eh, afgebrand. Alleen de voorkant een stukje van de showroom. Daar hebben ze vannacht nog eh, een paar auto's eruit kunnen rijden. En die staan al voor de deur. En eh, ja, dat is het eigenlijk als een hele bedrijf ja, verloren gegaan. Tijdens de brand waren er ook explosies te horen, waarschijnlijk van opgeslagen gasflessen. En een wijkagent in Bokstol in Brabant had gisteren een bijzondere achtervolging van een BMW... met achter het stuur een kind van anderhalf. Het mannetje reed niet in een echte auto, maar een minimodel voor kinderen op de stoep. De agent vond het zo aandoenlijk dat hij zijn zwaailichten aanzette en het stopteken gaf... Het jongetje zelf snapte er weinig van, maar zijn vader kon er wel om lachen. Volgens Omroep Brabant maakte de agent een praatje met de snelheidsduivel... om vervolgens toch maar geen bon uit te schrijven. Hij was gewoon te lief, al dus de agent. Het weer op sommige plekken schijnt volop de zon. Andere plekken is het meer bewolkt. 17 tot 21 graden, maar door de wind voelt het wel kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zandvoort. Ooh. jouw keuze ZFM. words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace. down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun the time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, we fell in love. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees. Inside my deep freeze. Bang, bang. I like going out, bang. 明白。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 can't escape talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's She's working around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 cannot wait I'm yours one big family, and it's our God-forsaken right to be loved.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 exalted no more, no more. It cannot wait. I'm yours.